van 9 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op Schiphol staat een Boeing 747 van KLM in het gras naast de polderbaan. Na de landing kwam het toestel tijdens het taxiën met zijn voorwielen in het gras terecht. Niemand raakte gewond. Schiphol denkt dat het vliegtuig in de loop van de ochtend kan worden weggesleept. Het dodental van de vulkaanuitbarsting in Japan is opgelopen tot 46. Vanochtend vonden militairen nog eens 10 lichamen. Waarschijnlijk loopt het aantal slachtoffers verder op, want 36 wandelaars worden nog vermist. Ook van hen wordt aangenomen dat ze de uitbarsting van vulkaan Ontaken niet hebben overleefd. Minister Plasterk grijpt in op Sint Maarten. Hij stuurt een speciaal team van het Openbaar Ministerie naar het eiland... om fraude en corruptie te bestrijden. Het kabinet reageert hiermee op een zeer kritisch rapport van PricewaterhouseCoopers. Daarin staat onder meer dat wetten op Sint Maarten nauwelijks worden gehandhaafd. Volgens het rapport is er een sfeer van vriendjespolitiek. In haar woonplaats Baren is de voormalige omroepster Ilse Wessel overleden. Wessel was bekend als omroepster voor de AVRO in de jaren 60... en het Humanistisch Verbond in de jaren 70. Later presenteerde ze ook voor de Wereldomroep. Ook heeft ze als nieuwslezeres gewerkt bij de Nieuwsdienst van het ANP. Ilse Wessel was 85 jaar. Na de uitzending van Opsporing Verzocht zijn gisteravond bijna 100 tips binnengekomen over de bedreigingen en pogingen tot afpersing van John en Linda de Mol. De tipgevers noemden namen, soms dezelfde. De politie liet een compositietekening zien van een oudere man die een doos gebak liet afleveren bij John de Mol thuis.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 Bij het knooppunt Amstel kan je niet kiezen voor de A10 Zuid. Want er ligt daar beton op eh, de weg. En in de file is er ook nog eens een keer een auto stilgevallen tussen Maarsen en Breukelen. Daar is de linkerrijstrook nog voor afgesloten.